Goedenavond, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NMS op 3. TikTok verdient een hoop geld aan de livestreams van bedelende vluchtelingen, blijkt uit een onderzoek van de BBC. Honderden Syrische gezinnen vragen in urenlange livestreams om online donaties. In de vluchtelingenkampen worden er speciale tussenpersonen geronseld. Ze werken voor een bedrijf dat gelinkt is aan TikTok... en moeten een telefoon kopen en de vluchtelingen filmen... vertelt deze journalist van de BBC. These guys are working with an agencies. These agencies are actually contracted by TikTok. So these agencies actually uh, were contacting a lot of these middlemen... and working with them to, to get more people uh, going live eh, on TikTok. Van de opbrengst van de livestreams gaat er zo'n 70% direct naar TikTok. Slechts een vijfde komt daadwerkelijk bij de families terecht. Afgelopen dagen zijn er op eilanden in Nieuw-Zeeland bijna 500 grienden omgekomen nadat ze waren gestrand. De walvissen spoelden op twee verschillende plekken aan. Volgens deskundigen zou het kunnen dat de dieren in ondiep water terechtkwamen toen ze op zoek waren naar eten. En in Spanje heeft een kindje van één een bijzondere operatie ondergaan. Emma kreeg naast een nieuwe darm ook een nieuwe lever, maag, mild en alvleesklier. En dat allemaal van dezelfde donor. En het gaat goed met haar, zegt haar moeder. Come muy bien, le gusta mucho comer, jugar, disfrutar de la vida. Es una disfrutona. De todo. Ja, ze zegt dat Emma goed eet, veel speelt en gewoon lekker van het leven geniet. En Ajax heeft net in de Champions League opnieuw verloren van Napoli. Het werd 4-2. Je hoort onze sportcommentator. Even werd het spannend. Naar de 3-2 van Bergwijn vanaf de stip. Maar een mega fout van Daily Blind zorgde ervoor dat Osimhen de 4-2 maakte. En dus wint Napoli en is het door naar de knock fase. De Champions League halen na de winter wordt voor Ajax zo goed als onmogelijk. Ja, twee weken geleden voor, verloor Ajax ook al van Napoli met 6-1. En het was toen de grootste Europese nederlaag in de geschiedenis van de ploeg.